Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het oosten van Congo hebben gewapende mannen een gevangenis aangevallen... en meer dan 900 gevangenen bevrijd. Elf mensen zijn gedood, onder wie acht bewakers. Het is de vierde keer in relatief korte tijd dat een gevangenis in Congo is aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie de gevangenis hebben aangevallen... maar een groot deel van de ontsnapte gevangenen behoort tot de rebellenbeweging ADF. En die wordt verantwoordelijk gehouden voor duizenden doden... in de strijd om grondstoffen in het land. De partij van president Macron, En Marche, heeft volgens de exit polls bijna 33% van de stemmen gehaald bij de Franse parlementsverkiezingen. Vandaag was de eerste ronde, volgende week is de tweede definitieve. De conservatieve partij Le Républicain heeft 21% gehaald en Front National haalde 13,5% van de stemmen. Wanneer Macron ook de tweede ronde wint en dus een meerderheid heeft in het parlement, is het makkelijker voor de nieuwe Franse president om zijn plannen uit te voeren. Een man die vrijdagavond werd opgepakt bij een concert van Guus Meeuwis in Eindhoven blijft nog vastzitten. De man van 29 werd opgepakt bij de ingang van het stadion waar het concert plaatsvond. Hij had geen kaartje voor het concert en was aan het filmen zonder dat hij daar een duidelijke verklaring voor had. Hij bleek daarna geregistreerd te staan als mogelijk geradicaliseerd. Meer wil de politie nog niet over de zaak zeggen. En schrijver Frank Westerman heeft binnen 24 uur twee prijzen gekregen voor zijn boek Een Woord, Een Woord. Hij kreeg vandaag de VPRO Bob danel prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek en 7500 euro. En gisteren kreeg hij voor dat boek al de Brusse prijs en 10.000 euro. Het weer, later vanavond en vannacht wordt het droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, in het binnenland kan een bui vallen en het wordt 17 tot 21 graden.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 Tenminste nummer 1 en 3 op de playlist. Eh, mee te lezen via peacefulradio.info. De eerste is van Fiona Joy. Dames eerst natuurlijk Into the Mist. Zo heet dit, eh, dit album. Ehm, de derde, eh, tevens tweede nummer, uh, nieuwe album, is van, uh, eens even kijken, wie was het ook alweer? Robert Fox met Cathedral. En ja, dat is, is een album, bestaat maar uit twee tracks. En daarom echt een uniek werkje voor dit programma, Peaceful Radio Show 1232. Goed, ga daar eens lekker voor zitten. Ehm, ik wens je heel veel luisterplezier.